Jelle Seubring met het NOS Journaal. In twee maanden tijd zijn in Zuid-Afrika zeker 41 jonge mannen overleden... na een onveilige besnijdenis. Ze stierven door hartfalen, epileptische aanvallen of bloedvergiftiging. Ook komt het voor dat besneden mannen uitdrogen... omdat ze te horen krijgen dat het voor de genezing beter is als ze geen water drinken. Voor de besnijdenis gelden allerlei regels... maar sommige ouders laten het liever illegaal en goedkoper doen... Vanwege de sterfgevallen in Zuid-Afrika zijn tientallen mensen aangehouden. In Groenlo heeft de politie enkele duizenden kilo's vuurwerk in beslag genomen. Het lag in een loods waar dat niet mocht. Tussen het consumentenvuurwerk lag ook zwaar illegaal vuurwerk. De loods staat naast een winkel van een vuurwerkhandelaar. Die zaak meldt dat de winkel vooralsnog gesloten is. Het in beslag genomen vuurwerk wordt vernietigd. De politie heeft in Vlissingen een 29-jarige Syriër aangehouden... die mogelijk plannen had om een terroristische aanslag te plegen. Ook zou hij lid zijn van IS. Hij werd een week voor kerst opgepakt nadat hij op sociale media zou hebben gezegd... dat hij rond de kerstdagen een aanslag wilde plegen in Europa. Een concreet doelwit werd niet genoemd. De Syriër is vandaag voor de rechter verschenen... die zijn voorarrest met 30 dagen heeft verlengd. En schaatsers Joep Wennemars en Tijmen Snel hebben zich op het Olympisch kwalificatietoernooi geplaatst voor de 1500 meter op de winterspelen in Milaan. Tim Prins werd derde en moet nog afwachten of dat voldoende is. Kjeld Nuis, tweevoudige Olympisch kampioen op de 1500 meter, werd vierde en mag dus niet naar de Spelen. En het weer, vanavond en vannacht enkele buien. Lokaal kan het licht vriezen, dan kan het ook glad worden.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En ik begon dit tweede uur met het Duitse orkest Jerry Thomas. Het Jerry Thomas swingt het Flying Home. En onmiddellijk gaan we luisteren naar een dame, Rebecca Paris. En die zingt Save Your Love. for me. can't do a thing. eerst wat anders. Rebecca Paris. Save Your Love For Me. Ik ga nu over naar vibrafonist Carl Chader. Een eh, vakman puur zang, zullen we maar zeggen. Die zijn sporen eh, ruim verdiend heeft. En die hier wordt eh, begeleid door oor-saxofonist Brew Moore. De piano Sonny Clark, Eugene Wright op de bas... en Bobby White op het slagwerk en het stuk Moten Swing. Thank you. klaar. We gaan gelijk naar eh, meneer Louis Prima. De fantastische trompetist en super entertainer en zanger... die eh, destijds onwaarschijnlijk beroemd, geliefd en bekend was. En het is een klassieker. De Just a Gigolo, schuine streep, I Ain't Got Nobody. just a gigolo, and everywhere I go, the people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they saying. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolos. Life goes on without me. And just a gigolo, gigolo. everywhere I go. Gigolo, gigolo the part gigolo, I'm playing. Gigolo, gigolo, Paid for every dance, gigolo, selling each romance. oh, what this is. And there will come a day, and youth will pass away what will they say about me? When the end comes, I know there's just a trickle dose. Life goes on without me, cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, cause I ain't so bad. I'll sing her. love the time. She will only be, only be. Bop Ah! mighty kiss for me. There's no matter. kiss for me. No mighty kiss for me. I ain't got nobody. Nobody, nobody kiss for me. There's nobody kiss for me. Ah, or some sweet mama come and rescue me, cause I ain't so bad. And I sing up. prima. We herkennen hem uit duizenden. Dave Brubeck met zijn octet gaan we nu beluisteren met een standard Undecided. Thank you. Ja, ook hier weer een prachtig eindje. Door de bas eh, wordt het helemaal afgemaakt. Dit was het, eh, het uh, kwartet van... hoe heet die meneer? Kirk Lightsey. En ja, ze speelden een, een, een, eigen compositie. Inmiddels is hier in de studio aangeschoven, luisteraars... niemand minder dan Hans Rijmers... de voorzitter van Stichting Jazz in antwoord Hans, goedemiddag, zal ik maar zeggen. Ja. Goedemorgen. Ja, het, is nog net goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Dank je zeer. Ja. Ehm, ik vind het leuk dat je even hier aankomt, want wij eh, dragen eh, als eh, jazzprogramma natuurlijk de stichting Jazz in Zandvoort een zeer warm hart toe. En wij volgen op de voet wat er gebeurt. En ik weet het uit van horen zeggen en om me heen dat heel veel mensen die naar dit programma luisteren ook heel trouw jullie concerten bezoeken. Ja? En over concerten gesproken, wat gaat er allemaal de komende tijden gebeuren? Wat heb je als te melden, Hans? ja. ik weet dat jullie eh, tijdelijk zijn uitgeweken naar uh, Nieuw Unicum, maar er, er, staan dingen op stapel. Vertel eens. Ja, ja. Nou, eh, allereerst dank dat ik hier even mag zijn om het te vertellen. Want het, het heeft wel enige urgentie. Eh, het concert van 11 januari in New Unicum is eh, nagenoeg eh, uitverkocht. Daar zijn nog een paar kaarten. Met en met een paar bedoel ik dan twee of drie of zo. Ja, en dan hebben we onze Amsterdamse accordeonist. Ja, ja, en André Vrolijk is natuurlijk een fantastische jazzaccordeonist. Ja. Maar dit wordt ook een tripje rond de wereld. Ja. Hij kan ook eh, geweldig goed eh, de tango spelen. Hij heeft vroeger ook in het orkest van Malando gespeeld. hè? Ja, ja, En het Metropool en, uh, allerlei. En ook toen hij de laatste keer in de krocht was... heeft hij een ongelooflijke mooie tribute gedaan aan Johnny Meijer. Nou, daar weet jij ook alles van, hè? daar heb jij nog mee gespeeld, Met Johnny Meijer vroeger. Ja, ja, ja, Klein wereldje, heerlijk. Eh, maar goed, dat, dat is voor januari. Waar eigenlijk de urgentie nu een beetje zit, is het concert in februari. 15 februari is ons eerste concert in, eh, in de Nieuwe Krocht. Hè? We noemen het maar even de Nieuwe Krocht. Net zoals het Nieuwe, nieuwe, lam, <laughs> nieuwe Lamar. Hè? Ja, ja, ja. Geen schoen is ons te groot. Eh, maar daar mag 130 man in de zaal. In plaats van... nou ja, voorheen 180, 180, ja, waren dat er natuurlijk aanzienlijk meer. Ja. Eh, die wij met Jason Zandvoort nooit tot 180 hebben kunnen vullen. Hè? Maar 140, eh, 150 hebben we toch wel gehad. Met ja. concerten van Madeleine Bell vroeger en, en, dat soort dingen. Nou, dat mag inmiddels niet meer. De nieuwe kroeg, nieuw regime, nieuwe vergunningen. Eh, brandweer heeft er iets over geroepen. Nou, kortom, 130. Zoals het er nu naar uitziet. Of dat zo blijft, dat weet niemand. Maar daar is de vergunning op gebaseerd. Dus daar gaan we vanuit we, gaan er ook, we kunnen ook niet meer mensen erin laten dan wat er op de vergunning staat. Ja. Stel je voor dat we een concert hebben en er komt iemand langs en die zegt van... Ja, ja, leuk dat je kaartje betaald hebt, maar nu moet je eruit. Dat gaat hem niet worden. Dat kunnen we ons niet permitteren. Nee, dat is duidelijk. Kortom, dat concert, de 15 februari, is gewoon uitverkocht. Want we gaan daar dan ook tijdens dat concert... de, de nieuwe vleugel die we geschonken hebben gekregen van, van de stichting eh, ZABA was. Eh, eh, via uh, Jaap Funnekotter. En dat is een ongelooflijk mooie gift. En we zijn daar buitengewoon dankbaar voor. Er staat daar straks een concertvleugel, een prachtige Yamaha C7. En die wordt dan, tijdens dat concert, wordt die eigenlijk ingewijd, ingespeeld, hoe je het maar noemen wil, door Dade Moroni. een ongelooflijk goede Italiaanse jazzpianist. En die doet dat dan samen met Joris Stepen, Bas en Frits Landersbergen Slagwerk. Zo, ja. Maar ja, ehm, je, zit dan, je zit toch met die 130 mensen. Ja. Dus we kunnen niet anders dan nu zeggen... en, en vanmiddag eh, of maandag gaat dat, die persberichten, die nieuwsbrieven... en op de site gaan we dat natuurlijk nog wel eventjes aan iedereen bekendmaken. Ja, ja. Dat vol is. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoeveel pijn of het ook doet. Maar het is niet anders mensen kunnen natuurlijk wel... Eh, eh, kijk, de paspartouthouders daar gelaten. Hè? Want die zijn natuurlijk sowieso. Ja. Hè? Die, die, die, dat is geen enkel probleem. Maar wanneer iemand dan zegt... Ja, ik wil er toch wel graag naartoe. Dan even een mailtje sturen naar info.jazzerzandvoort.nl. Dan komt hij bij mij. Dat ze er graag naartoe willen. Want ik ga natuurlijk wel een wachtlijst maken. Hè? Of een reserveringslijst. Of hoe, of hoe je het maar noemen wil en dan, ja, naar volgorde van binnenkomst. Er zullen best mensen afvallen. Die zeggen van, ja, ik kan niet. Zwak, ziek, misselijk, wat dan ook. Die eh, eh, misschien een week of een paar dagen voor het concert afzeggen. Ja, dan ga ik die mensen onmiddellijk vertellen... dat ze van harte zijn uitgenodigd om, als, om alsnog uh, te komen. Ja, want we willen toch dan wel de maximale bezetting in die zaal. En wat we gaan doen en dat is dan, dat weet nog even niemand, maar dat ga ik nu dan maar even vertellen. <laughs> Eh, er wordt tijdens dat concert een eh, eh, cd-opname gedaan. Dus er wordt een live cd opgenomen van, dat, van dat trio. Met, de zand, met Zandvoorts publiek, leuk! ja, ja, ja, met Zandvoorts publiek. En dat is natuurlijk heel uniek, hè? Dat, dat hebben we nog nooit gedaan. En dat gaan we, dat gaan we doen. En, en dat wordt heel mooi. Eh, dus ook daar eh, moeten we nog even wat eh, sponsors voor vinden. als iemand zegt, nou, ik, ik heb nog wat in de achterzak of wat dan ook... en ik wil dat wel doen. Nou, dat lijkt me ook geweldig. dat zijn niet van die, van die idiote grote bedragen. Maar goed, alles, alles, alles helpt. Alles helpt, ja. Kijk, en het is natuurlijk ook een, een hele mooie reclame... voor, voor het theater en, en voor het dorp. En, en die cd's die komen, die komen overal. Ja. Dus het is, het is ook een beetje algemeen, eh, algemeen belang. Maar Leuk. neemt niet weg. 130 man, uitverkocht. Ja. Helaas. Ja. Jeetje. Het is niet anders. Nee, het is niet anders. Het, is, het, is, het, is, het is een heel luxe. Ja. Het is een heel luxe probleem. Ja. Ja. Ik, eh, vroeger stond, vroeger in de, toen Erik Timmermans het allemaal nog... toen stonden we te juichen met 120 mensen. Ja. En dan spijkerde ik een bordje op de deur uitverkocht. Ja, ja. ja. ja. <laughs> ja. Prachtig. Ja, en, en eh, zo gaat de tijd eh, verder. Maar we hebben natuurlijk eh, nu de luxe positie. We hebben natuurlijk in die afgelopen 23 seizoenen... Ja. Ehm, door het programmeren, wat iedereen doet... enorm veel krediet verdiend ten aanzien van de kwaliteit van de muzikanten. Ja. Waardoor we dan toch 80 paspartoetjes hebben verkocht. Mooi. Ja. En ik hoop dat dat volgend jaar ook zo is. Ja. Maar ik denk dat ik nu de paspartoetjes moet niet meer kan doen dan 70. Want als er 130 man in kan... Ja. En je, stel dat, je, dat iemand zegt, van ja, ik wil er zeker naartoe. Dus je gaat heel veel paspartouts verkopen. Ja. Ja, stel dat je er 80 of 90 verkoopt. Da, dan hou je maar heel weinig plaatsen over. Voor de passanten, ja. Ja, voor degene die dan willen komen. En dat kan ook niet. Nee, je moet er een, dus- middenweg in vinden. Ja, ja, daar moeten we nog even een middenweg in vinden. Dus ik, ik, ik vind het een, een beetje een dilemma eigenlijk. Ja, een luxe dilemma, maar toch een dilemma. Maar misschien blijkt wel na verloop van tijd dat er, eh, dat er iets meer mensen misschien in de zaal mogen. Maar dat, dat wachten we maar even af. Maar daar gaan we nu maar niet vanuit. Nee. Ik ga eh, een plaatje draaien en dan wil ik je daarna nog even eh, het vuur aan de schijnen leggen over de stichting. Heel goed, heel goed. En we gaan luisteren naar Rinus Groeneveld met zijn Elzas, Elzas Combo en een, eh, een standard tequila. Rijmers, de voorzitter van de stichting Jazz Zandvoort, is eh, hier te gast. En ehm, net hebben we een heel verhaal gehoord over de, de eerstkomende concerten. Eh, Hans, nu er toch bent, 23 eh, jaar is er al Jazz in Zandvoort, hè? Ja. ja. En, en, en ik kan me voorstellen dat je in de loop van die 23 jaar... een een verschuiving hebt gezien? En, en, en, en, of is het permanent constant? Eh, eh, vertellen ze hoe, hoe, hoe, Nou, ik ben, er, ik, ben er heel, ik ben er wel trots op dat we eigenlijk eh, niet zo gek veel verschuiving hebben gezien. De kwaliteit is eigenlijk wel gelijk gebleven als 23 jaar geleden. En dat, is, dat heeft alles te maken met de, de visie van Erik Timmermans toen de tijd. Eh, het heeft te maken met eh, de gaasjes die eh, toen de tijd werden, werden betaald. want, en dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. we hadden in, in 23 jaar geleden, toen het begon... dus het eerste jaar eigenlijk... waren daar de gasten, onder andere Frits Landersbergen... vibrafoon, toen de tijd. Ja, ja. Jeroen de Rijk, percussie. Ja. Eh, eh, eh, maar echt de top van de Nederlandse muzikanten. En hoe kwam dat nou? En dat is dan het ongelofelijke voordeel. Erik programmeerde, maar had een verloningsbureau. Ja. En die verloonde een heleboel Nederlandse jazzmuzikanten. Ja. Dus wat gebeurde er? En dat is dan stomweg praktijk, was dat zo. iedereen deed wat voor elkaar. Ja. Dus Erik verloonde en die kon dan zien van, oh, op die datum heb jij niks te doen. Ja. Kom, jij even, kom jij even op zondagmiddag. En zondagmiddag was eigenlijk voor de muzikanten een bonusverdienste. Ja, Want zoveel was er niet te doen op zondagmiddag. Nee, Vrijdagavond, zaterdagavond, misschien een keer zondagavond. Maar zondagmiddag, ja, of thuis zitten. Of, of spelen. Of spelen en wat centjes ophalen. En wat heeft Erik nou altijd gedaan? En daar, daar ben ik hem buitengewoon dankbaar voor. Eh, hij heeft de muzikanten altijd betaald volgens de BIM-norm. Ja. Iedereen heeft keurig netjes de centjes gekregen. Recht... Niet afhankelijk van het aantal mensen wat binnen zat. Ja. En dan, dan zegt ook iedereen van... Ja, maar eh, eh, je kan dat niet betalen met degene die nu binnen zitten. Nee, dat klopt. Maar Erik organiseerde het ook om zelf te kunnen spelen. Ja. Dus wat er, wat er onvoldoende kwam aan, aan entreegelden... ja, dat werd uit eigen zak bijgepast. Ja. En omdat Erik de muzikanten die kwamen verloonde. Ja. Dus kwam het niet aan de linkerkant binnen, ja. dan kwam het, aan de, kwam het aan de rechterkant binnen. Ja, en, en, en, dat heeft ons in de stichting met de kwaliteit van de muzikanten... natuurlijk overal de brug overgeholpen. Totdat, we zover, totdat het zover was. En dat was denk ik vijf jaar later. Hè? Dus eh, zeg maar even... Eh, eh, toen, ik erbij betrokken, toen ik erbij betrokken werd... Toen, toen, toen hebben we de stichting ervan gemaakt. En dat is nu ongeveer, ik denk, 18, 19 jaar... dat het nu een stichting is. Ja. toen kon ik subsidie aanvragen. Hè? Dus dat hielp ons dan net even lekker de brug over. Maar al die muzikanten die, en dat is maar een klein wereldje. Dat praatje ging heel snel rond. Van, het is een fantastische gaasje. En het maakt niet uit hoeveel mensen er binnen zijn. Dus iedereen kwam met heel veel plezier terug. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Benjamin Herman... Eh, eh, lang geleden daar was. En dat was klaar. En die zei van, god, wat fantastisch is dit. Wanneer mag ik weer terugkomen? Een beter compliment kun je daar niet krijgen. Want dan hebben ze het enorm naar de zin gehad. Ja. Ja, ik dus- zei ook tegen die muzikanten... als jullie nou zorgen dat jullie een leuke middag hebben... dan hebben wij het ook. Ja. want dat, dat spat er dan wel vanaf. Ja, ja. En zo is dat eigenlijk altijd geweest. Ja, ja het is eh, een, in de muziek, muzikantenwereld een, eh, een geliefd podium. Ja. Ook vanwege de akoestiek. Ja, ja, ja, Nou ja, we hebben nu de nieuwe krocht, hè? Ja. Dus het verlaagde plafond wat erin zit, is eruit. Ja. hebben ze eruit gehaald. Dus je kijkt nu eh, als je omhoog kijkt naar, eh, naar de, eh, het, het, het, gemetselde gewelf. Hè? Dus echt het oude, nog gewelf van de, van de oude kerk. Ehm, en ik ben er twee weken geleden even met Frits geweest. Ook vanwege die cd-opname. Om te kijken hoe kunnen we het doen, noem maar op. Dus we stonden op het podium. En we stonden daar even in onze handen te klappen. En we horen gelukkig maar één klap. Oh, ja. En we horen gelukkig Geen we horen hem niet aan alle kanten weer nee, terugkomen. Maar ik denk dat ze er ook wel goed naar gekeken hebben. Er zijn wel er zijn wat akoestische metingen gedaan. Oh, ja. Eh, en langs de, langs de wanden eh, zitten eh, akoestische panelen. Ja. Dus ik denk dat dat, ik denk dat dat allemaal wel goed komt. Ja, ja. En, ja, en, en verschuiving, wat jij vroeg hè, aan muzikanten. Maar de muzikanten die, die 10, 15 jaar geleden kwamen, die komen nu weer. Met, met, heel veel plezier. En is er het, blijft mainstream natuurlijk. Is er ook een verschuiving in in eh, de, de, luisteraars of in de, in, in, in, de programmering. Nee, nee. Ja, nee. nee. het, het, het, het, blijft, eh, het blijft toch wel voor het grootste gedeelte mainstream. Ik bedoel, eh, tribute Sonny Rollins. Ja, ik bedoel, is, is, is zo langzamerhand mainstream geworden. Ja, toen hij begon te spelen was het geen mainstream, maar inmiddels wel. Ja. iedereen heeft het leren waarderen. He, ook John Coltrane en noem maar op allemaal. Eh, eh, en, en, en durft het ook nu gewoon vooruit te komen. God, dat vind ik eigenlijk best leuk. Vijftien jaar geleden vond ik er niks aan. Begreep ik het niet. Ja, ze eindigden gelijk en, <laughs> begonnen gelijk wat er tussenin is. snapte ik niet. Nou, dat is nu wel allemaal veel beter. Ja. En, en wat, we, wat we natuurlijk wel proberen te doen. Want we hebben in eh, even kijken, april, april maart of april... een, een, een fantastische, hele jonge trombonist die speelt in het Orkest Concertgebouw. Oh ja. En dat is dan weer zo ontzettend leuk. Dus die verschuiving is er wel. Hè? Ja, ja, eh, eh, ja. dat, je, dat, je, dat we proberen eh, jonge honden, zo, hè, zoals we vroeg, heel lang geleden Thuis Nobel hebben gehad. die, die toen de tijd begon. En ook als jonge hond, hè, inmiddels gevestigde muzikant geworden. En wij waren in het concertgebouw, waar het concertgebouw speelde met een tribute Quincy Jones en Ray Charles. Nou, daar moeten we naartoe, hè? <laughs> daar hebben geen keuze. Daar moeten we naartoe. Ja. En daar eh, speelde die trombonist. Nog nooit van gehoord. Fantastisch. Zo goed. Dus wij gingen programmeren. Dus ik riep tegen uh, Jean-Louis van Dam... die dan samen met Frits Landersbergen nu programmeert... Hè, die het van Erik dan nu hebben overgenomen... van die jongen, die moeten we zien. Ja. Toen zei ah, Frits me, die ken ik wel. Dan denk ik, Ja, zo nou nou, nou, nou, nou, denk ik dat ik, dat, ik, dat ik iets heb waar zijn nog nooit van gehoord hebben. Ja, verloren missie, hè? Dan moet je natuurlijk helemaal niet denken, want dat wereld is maar zo klein. en die, die eh, gebeld en die zei natuurlijk graag. Ik, eh, al eerder gehoord. Prima, ik, ik wil dolgraag komen. Ja. Denk, nou, dan hebben we iets, dan hebben we iets wat, aan wat dan nieuw is en wat je nog niet zo goed kent. Ja. En dat maakt het leuk. Dat je iets nieuws hebt en daarmee kun je dan iedereen verrassen. Onszelf ook. Ja. Dus wat dat gaat, eh, eh, is dat wel de verschuiving. En, en, we proberen natuurlijk wel iedere keer wat, wat, nieuwe, wat nieuwe dingen te doen. Ja. Maar ja, we eindigen eh, het laatste concert dit seizoen met Marjorie Barnes. Oh ja. Ja, ik, bedoel, hoezo ja. gevestigde namen? Gaan ze de zaal afbreken? Ja, en, en, en we hebben eh, Michael Varenkamp eh, eh, nog, weer, nog weer. En het, is fantastisch. Ja. Ik bedoel, het is ongelooflijk goede kwaliteit muzikanten. Ja, ja. ja en en, en dat je die dan om de vier, vijf jaar een keertje vraagt. Tuurlijk. Daar is niks mis mee. Nee. dat is fantastisch. Nou, ik zou zeggen, blijf zo doorgaan. Ja, ja, we hebben geen keus. Het ik begint werk te worden. <laughs> Ja. Ik heb nog een quizvraag aan je. Ja. Als ik zeg Four Brothers, wat zeg je dan? Oh, eh, eh, Woody Herman, hè? Ja. Ja, ja de, de zaksectie van, eh, van Woody Herman. Ja, en ik, ik ben vandaag het programma draai over de helden van weleer. Ja. Maar ook de mensen die daardoor geïnspireerd raken. Ja. En ik heb op de draaitafel liggen. En volgens mij heb jij dat nog niet eerder gehad. Een Close Harmony groep. Nee. ik heb Manhattan Transfer. Ja, nee. Ja, prachtig. En die gaan vertolken de Four Brothers. Eh, ja, dat gaan we doen. ready to show you But what you're missing, and we're ready to give you a showing. I'm moving it and grooving it's just begun. My brothers who are blowing a horn. We got a little message that you're gonna enjoy. And it says dodge the fight. So settle in and raise your chair, and if you ever had it, can't forget it. It's time to relax. We might as well have did it. We're the best that ever did it, but in case you ain't too sure of knowing, we're gonna let you listen to us one by one. My brothers who are blowing a horn. Hi, would you do? I'm talking about you. It's very nice to know will really take your time, listen to me blow. Cause as sure as I'm born, I'm blowing my horn. Me baby, I'm blowing, zooming it up. And I hope you dig the sound, i make it more than any other. Now I must go, for it's time for you to listen to my other brother. I think the chicks talk about me, so I better go and see. I'm hip that she knows I find it very much to meet you. That's the reason I've been blowing so snappily. I don't know what you got, but it thrills me and I hope to have a light, cause it puts me in close. The baby's if you would like to be my brother, you're gonna have to turn the record over. Hey, hey, hey, who you talking about? Say who you talking about. Did I hear you say you'd introduce your elder brother? Cause in case I heard you talking about Greek, that's me. Pleased to meet you. How do you? do? How are you? Nothing's new. How is everything with you? What do you say I leave this jam jazz up to my brother? Did, did, dig my Long Island sound. Over, coordinate down. If you notice, you can dig this till you'll because I'm acting so distracted when I dig you. Pretty baby, you will never know how much I really dig you. You have got me so excited that I could blowing my horn. But the music's getting around, will really put me down. We're glad, in fact, to know that you enjoy it, and we wish we had the time to give you more. Thank you for the compliment. You told us we were better just as though we didn't know it. We hit the wheel the best, we're over all the rest. And the modern's cool play cool, never play the fool. The honkers and the squeakers might be stealing a show, but we don't go for that, so I would blow. Hi ho, lack a day, boy, it's a natural fact. I ain't no kin, but I would like to get in the act. Well, get up. hope I don't forget you. It's really a pleasure, and I hope I don't look silly to you. I'm hoping the story that I told did not upset you. Sorry, now in conclusion, we are hoping that you weren't bored. So just before we go, we do want you to know we're glad you let us show you how it is. We won't to back and forth on our own. Zo, de Manhattan Transfer. En eh, dat ze ook mooie, gedragen slowmies die kunnen spelen. Dat ga ik nu laten horen in een, een stuk. En dat is uh, A Nightingale Sing in Berkeley Square. certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in bars. aware that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in bars. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodbye, it was such a take you away from me. We've been down that road before, but it's over now. You keep me coming back for more. baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in need, and I find it there in your heart. It isn't too hard to see, we're in heaven. Oh, once in your life, you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down nothing could change what you mean to me. There's lots that I could say, but just hold me now. love will light Ja, luisteraars, dit is alweer bijna het einde van ZFM op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Bedankt voor het luisteren en volgende week zit een collega van mij hier om dit programma steeds maar weer voor te zetten.